Dielke met het NOS-journaal. Het nucleaire akkoord met Iran levert een positieve bijdrage aan de wereldvrede. Dat heeft EU-buitenlandcoördinator Mogherini gezegd in Wenen... na afloop van de onderhandelingen. Mogherini sprak van een historische dag... omdat er na tien jaar een einde komt aan de economische sancties... die Iran waren opgelegd. Het akkoord tussen Iran en de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad en Duitsland werd vanochtend bereikt. Afgesproken is dat inspecteurs het land in mogen om kerncentrales te controleren. President Obama zei dat het akkoord niet is gesloten op basis van vertrouwen, maar op basis van controle. PostNL eist dat de stakende pakketbezorgers weer aan het werk gaan. Doen ze dat niet, dan worden ze aansprakelijk gesteld voor het verlies dat PostNL door de staking leidt. En dat kan oplopen tot 4 ton per dag, waarschuwt het bedrijf. De zelfstandige pakketbezorgers zijn het niet eens met de uitkomst van onderhandelingen tussen PostNL en vakbond FNV. Die hebben afgesproken dat zelfstandige bezorgers in dienst kunnen komen van PostNL. Bezorgers die dat niet willen krijgen een loonsverhoging van 10%. Maar de stakers vinden dat te weinig. Zij eisen 25%. De Tweede Kamer debatteert pas donderdagmiddag over Griekenland. Het debat stond eigenlijk morgen gepland, maar de Kamer wil de ontwikkelingen in Athene afwachten. Morgen debatteert het Griekse parlement over het noodpakket... en verwacht wordt dat premier Tsipras het moeilijk krijgt... omdat er veel weerstand is binnen zijn partij. In Spanje is een Franse toerist gedood door een stier. De man van 44 werd op een stierenfestival in de stad Pedreguer door het dier gespietst. Alle festiviteiten in de stad zijn afgelast. Op het bekendste stierenfestival van Spanje, in Pamplona, zijn dit jaar tien mensen gespietst. Maar daarbij kwam niemand om het leven. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar wat regen of motregen. Later vandaag in het noorden kans op zon bij een graad of 20. Morgen blijft het bewolkt en er kan een bui vallen. De temperatuur loopt wat op naar maximaal 24 graden. Dit was het dan weer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.